Gisterochtend om half acht begon de hertelling en twee uur geleden waren de tellers klaar. Ruim 221.000 stembiljetten zijn gecontroleerd en geteld. Straks om 12 uur wordt de uitslag bekendgemaakt. Een commissie uit de gemeenteraad had tot hertelling besloten... op advies van onder andere burgemeester Abu Taleb. De afgelopen dagen kwam aan het licht dat bij de verkiezingen in Rotterdam dingen zijn misgegaan. Mensen zouden meer dan één keer hebben gestemd... en in een aantal stembureaus stonden meer mensen tegelijkertijd in één hokje. De PvdA in Den Haag legt volgende week in het openbaar uit waarom de partij niet wil onderhandelen met de PVV. Het openbare debat komt er na zware druk van bijna alle andere partijen. In een brief vroegen zij PvdA-fractieleider Van Nieuwenhoven waarom de partij al zo snel heeft besloten om niet met de PVV te praten over het vormen van een college. De PVV werd in Den Haag de tweede partij na de PvdA. D66-prominent Hans van Mierlo is overleden. Hij was een, al een tijd lang ziek. De Brabander van Mierlo was in 1966 een van de oprichters van de partij... die een alternatief wilde zijn voor de verzuilde politieke partijen. D66 kwam in 1967 direct met zeven zetels in de Tweede Kamer. In 1981 werd Van Mierlo minister onder premier Van Acht... maar zijn grootste triomf was het eerste Paarse kabinet in 1994 zonder het CDA. Van Mierlo werd in dat eerste Paarse kabinet vicepremier. In 1998 stapte hij uit de politiek. De huidige D66-leider Alexander Pechtold noemt Van Mierlo een inspirator en een begenadigd spreker. Ik wou dat ik kon denken zoals hij formuleert, zei Pechtold. Premier Balkenende beschreef Van Mierlo als een man met een scherp oordeel... die een buitengewoon markante bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse politiek. Hans van Mierlo was 78. Het weer bewolkt, temperaturen tussen 0 en 3 graden. Ook overdag bewolkt en wat regen, vooral in de kustprovincies.